Kok met het NOS Journaal. Volgens Iraanse staatsmedia wil het land tol gaan heffen voor schepen die de straat van Hormuz willen passeren. Het plan zou nu worden besproken in het parlement. Sinds begin van de oorlog controleert Iran de belangrijke zeestraat. Er gaan sindsdien nauwelijks schepen doorheen. Patiëntenfederatie Nederland wil dat zorgverleners nu echt werk gaan maken van goede digitale zorg. De oproep is een gevolg van de snel stijgende brandstofprijzen. Daardoor wordt het voor veel patiënten een stuk duurder om naar het ziekenhuis, de huisarts of naar de specialist te gaan. Vooral mensen met een chronische aandoening merken dat. Ze moeten regelmatig naar het ziekenhuis en voor sommige patiënten kan dat nu echt een probleem worden, zegt de Patiëntenfederatie. De Wereldgezondheidsorganisatie is diep verontrust over de energiecrisis op Cuba. Meerdere keren is de stroom daar lange tijd uitgevallen, ook in ziekenhuizen. Cubanen die zwanger zijn of kanker hebben lopen gevaar... omdat er onvoldoende elektriciteit is om medische apparatuur te gebruiken of vaccins koel te houden. Winkelketen Action wil binnen een jaar een eerste winkel in de Verenigde Staten openen. Doel is om eind 2030 daar 100 vestigingen te hebben, meldt Action in de jaarcijfers over 2025. Om de lancering voor te bereiden wordt dit jaar een Amerikaanse organisatie opgezet om daar ervaring met de lokale markt op te doen. En de Britse voetbalbond FE biedt excuses aan voor een jarenlang Engels verbod op vrouwenvoetbal. 50 jaar lang werden clubs uitgesloten van wedstrijden als vrouwen lieten voetballen op hun terrein of coaches leverden aan vrouwenelftallen. Het verbod werd in 1921 ingesteld omdat voetbal ongeschikt zou zijn voor vrouwen en niet zou moeten worden aangemoedigd. Pas 50 jaar later in 1971 werd dat verbod weer ingetrokken. Het weer buien, soms met onweer, hagel of natte sneeuw.